Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Een appartementencomplex in Groningen is vannacht urenlang ontruimd geweest... vanwege de vondst van een explosief. Dat bleek na onderzoek door de EOD onschadelijk te zijn. Het explosief was ontdekt in het appartement van de man die eerder vannacht was aangehouden... omdat hij met een luchtbux had geschoten. De man is een verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. De Poolse president Komorowski heeft in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen verrassend niet de meeste stemmen gekregen. De conservatieve president werd tweede, achter de eveneens conservatieve Duda. Die scoorde met beloftes als minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Zaken waar de Poolse president helemaal niet over gaat. In het noordoosten van de Filipijnen zijn twee mensen omgekomen door de orkaan Nohul. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. Duizenden mensen zijn hun huis ontvlucht en naar hoger gelegen gebieden getrokken uit angst voor overstromingen. Ook zijn veel mensen geëvacueerd. De Airbus die zaterdag verongelukt in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen. Waardoor is nog onduidelijk. Het militaire transporttoestel stortte neer tijdens een eerste testvlucht. Er waren zes mensen aan boord, vier van hen kwamen om het leven. Het Isala ziekenhuis in Zwolle gaat een groot Europees hartonderzoek coördineren. Het onderzoek richt zich op de revalidatie van oudere hartpatiënten. Nu volgen die overal andere programma's en het is onduidelijk welke methode het beste werkt. Naast het Isola ziekenhuis doen aan het onderzoek hartcentra uit zes andere Europese landen mee. Het weer. Het wordt een warme dag, al wordt de zon hier en daar wel afgeschermd door sluierbewolking.